Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Israëlische leger zegt dat het opnieuw een aanval heeft uitgevoerd... op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij zou het hoofd van een inlichtingendienst van Hezbollah gedood zijn. Ook worden aanvallen gemeld op een industriegebied... vlakbij het vliegveld van Beirut. Volgens de directeur van een Libanese luchtvaartmaatschappij... is de luchthaven zelf niet geraakt en gewoon operationeel. Veel luchtvaartmaatschappijen vliegen vanwege het geweld voorlopig niet op Beirut en Tel Aviv. Zorgkosten stijgen in sommige gemeenten veel harder dan in andere, blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De verschillen komen niet door vergrijzing, maar zijn grotendeels het gevolg van ongelijkheid in welvaart en opleidingsniveau. Mensen met een lager inkomen hebben bijvoorbeeld meer stress en wonen in slechtere gebouwen. Ook blijkt dat in gemeenten waar de minste inwoners sporten... de zorgkosten 5% sneller stijgen dan in de gemeenten met de meeste sporters. SpaceX heeft een ruimtecapsule gelanceerd die de twee gestrande astronauten op het ruimtestation ISS moet ophalen. In plaats van vier zijn er twee bemanningsleden aan boord, zodat de twee gestrande astronauten mee terug kunnen. Sunita Williams en Barry Wilmore kwamen in juni aan op het ruimtestation en zouden daar ongeveer tien dagen blijven. Maar vanwege technische problemen was het niet veilig om met hun eigen toestel terug te keren. De capsule die nu onderweg is, komt pas in februari volgend jaar weer terug. Williams en Wilmore hebben dan acht maanden in de ruimte doorgebracht. Het dodental na orkaan Helene in de Verenigde Staten is opgelopen naar 52. Hoewel het noodweer inmiddels voorbij is, wordt verwacht dat dat aantal nog stijgt. Door de verwoestingen die de orkaan aanrichtte zijn sommige plekken niet bereikbaar... en zijn veel communicatiekanalen uitgevallen. Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plekken droog. Vannacht brede opklaringen en dan wordt het behoorlijk fris. In het binnenland koelt het af tot zo'n 3 graden. Morgen is het droog met flink wat ruimte voor de zon en het wordt dan 15 graden.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 Tonight, welcome live in the mix. push the feeling on. Push it and push it. Yeah, keep moving on. Hey. Zone. It's worth the intense global house vibes. Hosted by DJ Malzo. going on. is intense. Radio. Carimbo, carimbo, care carimbo. Carimbo, cavatoi, tare carimbo. Carimbo, carimbo. carimbo. know what is what, they just strut. What the fuck? They know what is what, but they don't know what is what, they just strut. What the fuck? They know what is what, but they don't know what is what, they just strut.